Kasper Meijer met het NOS-journaal. Amerika gaat op een andere manier noodhulp naar Gaza brengen... nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Donderdag kwamen in het noorden zeker tientallen... en mogelijk ruim 100 mensen om het leven... bij het uitdelen van hulpgoederen per vrachtwagen. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. In de chaos zouden mensen zijn overreden. Er zijn ook berichten dat de menigte onder vuur werd genomen... Amerikaanse president Biden zegt nu dat zijn land noodhulp per droppings uit vliegtuigen de Gazastrook in gaat brengen. Dan nou komt er een route over de Middellandse Zee via Cyprus. Drie Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De drie militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en weer teruggekeerd naar de ambassade. Het gaat goed met ze. Een Amerikaan die 30 jaar geleden ter, dood werd veroordeeld en sindsdien heeft vastgezeten, is vrijgesproken en vrijgelaten. De 54-jarige Daniel Gwynn blijkt ten onrechte te zijn veroordeeld voor de dood van een vrouw. Hij zou in 1994 door de politie zijn herkend uit een fotoreeks van verdachten... maar zijn foto bleek daar helemaal niet tussen te zitten. Dit kwam pas een paar jaar geleden aan het licht... omdat het Openbaar Ministerie tientallen jaren volhield... dat de foto's uit het strafdossier kwijt waren geraakt. Maar dat bleek niet zo te zijn. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. NEC won de uitwedstrijd tegen Hekkensluiter Volendam met 5-2... De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst...